en een voorspoedige start. Mark Hokker met het NOS Journaal. Er komt een uitzondering op de regels voor invallers op basisscholen. Door de nieuwe wet Werk en Zekerheid moet voor elke invalbeurt een tijdelijk contract worden afgesloten. Daardoor zitten leraren snel aan het maximum waarna er eigenlijk een vast contract moet worden aangeboden. Basisscholen trokken eerder massaal aan de bel over de problemen bij ziekteverzuim. Scholen zeggen dat ze geen geld hebben om iedereen een vast contract aan te bieden. De SNS-bank schrapt de komende vier jaar honderden banen. Het bedrijf kondigde eerder aan dat er 100 miljoen euro per jaar moet worden bespaard. In voorstellen wordt nu gesproken over het schrappen van 800 tot 900 banen. SNS is nog steeds in handen van de staat. Er werken 3400 mensen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren nog geen grote reorganisaties doorgevoerd... in tegenstelling tot andere grote Nederlandse banken. Het Nationale Holocaust Namenmonument heeft een nieuw ontwerp. Op het monument komen de namen van alle 102.000 Joden en 220 Roma en Sinti... die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland zijn weggevoerd en omgebracht. Het monument bestaat uit een labyrint van gangen... met aan beide zijden twee meter hoge bakstenen muren... Op elk van de stenen staan een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden. Bovenop de muren komen vier grote Hebreeuwse letters die samen in herinnering aan betekenen. Begin 2018 moet het monument klaar zijn. In Peking zijn de scholen de komende vier dagen gesloten en blijft een deel van de fabrieken dicht in verband met zware smog. In de Chinese hoofdstad is code rood van kracht en dat is voor het eerst dit jaar. Vanwege de luchtvervuiling mogen ook veel auto's niet meer de weg op. Naast Peking hebben nog ruim 20 steden in het noorden van China het advies gekregen om maatregelen te nemen. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Op enkele plaatsen breekt de zon niet of nauwelijks door. Het is droog bij 5 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe opklaringen. En in het oosten kan het dan licht vriezen. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vielen bij Amsterdam op de A10 Zuid richting eh, Amersfoort.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 Ja, wel de laatste uitzending vanuit de studio. Ja, echt waar, ja, echt waar. De volgende twee uitzendingen zal ik eh, niet in de studio aanwezig zijn, maar eh, ergens midden in het centrum. En waar dat is, nou, dat kan je eigenlijk denk ik bijna wel raden. Het zal op de ijsbaan zijn die in het centrum van Zandvoort staat. Morgen gaat hij officieel open. En eh, volgende week vrijdag en die vrijdag daarna zal eh, de Euro Breakdown... Uh, nee, volgende week vrijdag zal dan de laatste Euro Breakdown zijn. Die komt vanaf de ijsbaan. En die week erop gaan we de Eurohit doen. Dat betekent dat we tussen 12 en 5 ga ik alle platen van afgelopen jaar met je doornemen. Helemaal op volgorde van hoogste noteringen tot, nou ja, noem maar op, noem maar op. Nou ja, hoe werkt dat dan, zou je denken? Nou, iedere plaat die krijgt iedere week van mij punten... Sta je op nummer 40 krijg je 1 punt. Sta je op nummer 1 krijg je 40 punten. En eh, alles ertussen natuurlijk. En dan uiteindelijk degene die het meeste punten heeft behaald. Dat wordt de nummer 1 van 2016. En ik ben eigenlijk best wel eh, benieuwd eh, wie dat gaat worden. Ik heb nog geen tussenstand voor je of iets. Maakt niet uit dat gaat helemaal eh, goed komen. Volgende week eh, zal die lijst dan, eh, na volgende week vrijdag zal die lijst compleet zijn. En dan gaan we in week 52, aflevering 52 zou het dan worden van dit jaar. Die wordt er dan niet, dat wordt dan de Eurohit tussen 12 en 5. Dus op CFM Zandvoort live vanaf de ijsbaan. Maar goed, zover is het nog lang niet. Ik zit nou nog warm binnen in de studio met alle mooie kerstverlichting. En we gaan gewoon de Europese top 40 van deze week met je behandelen. Deze week hadden we hebben we 12 stijgers, 17 zittenblijvers, 10 dalers in de lijst en één nieuwe binnenkomen. Nieuw binnengekomen is uh, eh, Rack and Bone Man met eh, Human. Waar die staat, dat uh, hoor je over, ik denk een half uur ongeveer. Als ik zo gok. Kan iets eerder zijn, iets later, maar best wel hoog is hij dus binnengekomen. Hey, snelstijgers deze week zijn er maar liefst twee met negen plaatsen. Heb ik het over Jean Paul samen met Dua Lipa met No Lie. Twee weken, eh, na nou, vorige week dus eh, binnengekomen. En Yellow Claw samen met Jade Lauren met Love and War. Ook vorige week binnengekomen, is wel opvallend. Allebei eh, negen plaatsen gestegen. Snelste, daler, snelste daler deze week is Shawn Mendes met Mercy. 12 plaatsen gedaald van de 19e positie naar 31. En uit de lijst verdwenen omdat Dragon Bowman erin is gekomen... is uh, Sack nog wel samen met uh, Salvi en Paul met uh, Trumpet. Maar goed, die hebben we ook alweer 19 eh, weken lang eh, kunnen horen. Dus op zich eh, mag het wel. Degene die er ook best lang in staat, dat is de nummer 40 van deze week. Volgens mij is van 24 weken of zo. Best wel lang. Ehm, ja, en welke dat is, dat ga je zo direct horen. Eerst gaan we luisteren naar de top 3 van vorige week. En dan uh, gaan we ons uh, langzaam opmaken dat het uh, tegen de klok van 5 wordt. En dan gaan we naar de top 3 van deze week.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 Hey, tijd voor een eh, kleine race mee. Normaal gesproken vergeet ik ze altijd. Toevallig denk ik er nou aan, dus dan moeten we het ook maar eh, gaan eh, doen, zeg maar. Hey, op nummer 40 hadden we Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring Wolf met Summer on You blijven zitten op een 40ste plaats. De nummer 39 is DJ Snake samen met Justin fucking Bieber met Let Me Love You, zes plaatsen gedaald. Ook blijven zitten is Shawn Mendes, Treat You Better. En Dua Lipa met Harder Than Hells, twee plaatsen gestegen naar 37. Op 36 vinden we Selena Gomez met eh, Kill Em With Kindness. En op 35 is Martin Garrix blijven zitten samen met Bebe met In The Name Of Love. De Chainsmokers samen met Phoebe Ryan en All We Know is 10 plaatsen gedaald van 24 naar 34. Drie plaatsen gedaald met Major Lazer met Cold Water naar 33. En op 32 is blijven zitten Katy Perry met Rise. En je hoort hem net de nummer 31 van deze week. Shawn Mendes met Mercy. En op 30 vinden we dan uh, eh, Tuyamo, Drop That Low When I Did.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 De nummer 24 eh, van eh, deze week. Rack and Bone Man met eh, Human. En daarvoor die uh, Nike met Sexual op 26. Hey, deze plaat is deze week nieuw binnengekomen in de lijst der lijsten. Hij is eh, net zo oud als dat eh, ik ben deze beste man. Geboren in 1985 in het eh, Verenigd Koninkrijk. En hij heet oorspronkelijk Rory Graham. En hij begint als tiener dan met MC'en... waarbij hij de naam Rack and Bones gebruikte. Nou, daarvoor kreeg hij de inspiratie uit de Britse serie Step Toe Son zijn vader spoorde hem eh, aan om ook eh, te gaan zingen. Wat resulteerde in de EP Bluestown. En zo kwam hij in contact met eh, Mark Crew, de producer die ook voor onder meer Bastille werkte. Nou, met hem kwam de EP Wolves tot stand. En in 2016, in de zomer van het afgelopen jaar... dus breekt hij door met de single Human... die nu eindelijk ook in de Europese top 40 staat. Als we kijken in de Nederlandse top 40 staat hij nou alweer 13 weken lang erin. En eh, zijn hoogste notering is eh, nummer 9. Waar hij deze week staat in de Nederlandse top 40, dat hoor je over zo'n eh, drie kwartier. En dan ga ik in vogelvlucht de Nederlandse top 40 met je behandelen. Maar natuurlijk is de Europese top 40 verder. En dan gaan we doen met de nummer 23.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 Hey, voordat we naar het laatste nummer gaan eh, van dit eerste uur van de top 40... heb ik even een klein nieuwtje over een dame die ik een paar jaar geleden heb mogen interviewen. Ik denk alweer zo'n 10 jaar geleden. Ja, dat kan best kloppen, ja. Moet ik even, moet ik even kijken wanneer de album uitkwam, dan weet ik het. ik heb het in ieder geval over Belle Perez. Want eh, Belle Perez is eh, eh, ehm, bevallen van een kindje. Ja, echt waar, ja, echt waar. Even kijken hoor, wanneer uh, het nou uitkwam. In 2006, ja, tien jaar geleden alweer. Precies tien jaar geleden, 26 augustus. Um, oh nee, is hij binnengekomen in de to album Top 100. Maar in 2006 is hij uitgekomen. Het album uh, Go Titus Ah, oké. Okay. Uh, ze was eigenlijk uitgerekend rond de kerst deze zangeres. Maar is gisteren al bevallen van haar zoon Wouter. De inmiddels 40-jarige Perez en haar man zijn de trotse ouders van een eh, zoon geworden. Nou, het kindje werd eh, donderdagochtend eh, geboren en de bevalling verliep probleemloos. De naam kozen ze omdat opa en, opa en papa ook die naam dragen. Nou, de bevalling kwam eerder dan verwacht en zondag was de zangeres, de zwangere zangeres nog bij de première van uh, Belle en het Beest. Beauty and the Beast dus. Nou, ze zegt, eindelijk is hij er. Ons zoontje is vandaag geboren. Elia Wouter van der Horst Perez. 3,7 kilogram, 50 centimeter. Om 6 eh, minuten over uh, eh, 12, mocht je het eh, willen weten, mocht je het interessant vinden. Nou, op 15 morgen krijgen jullie de eerste foto's te zien. Ze laat ze weten via haar Facebook. Op 15 juni maakte de, ehm, maakte de twee de zwangerschap bekend door een video te delen... waarop de eerste echo te zien was. En een dag later gaven ze elkaar het ja-woord. Nou, tot zover eh, deze bellenpres. We gaan naar het laatste nummer eh, van het eh, eerste uur toe. En dat is de nummer 20, is precies de lijst door de midden.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 This is us, I'll never get enough. It's taken losing. wenst jullie allemaal